uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Bij de pakketafdeling van PostNL verdwijnen dit jaar 200 tot 300 banen. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. PostNL moet vanwege de tegenvallende resultaten dit jaar 20 miljoen euro besparen. In de komende jaren moet het postbedrijf nog meer bezuinigen. Het kabinet is tegen Europese plannen om telecombedrijven toe te staan... om een extra heffing te vragen aan streamingdiensten. Providers willen zo'n heffing opleggen bij bijvoorbeeld Netflix of Spotify... omdat streamen veel data kost en daardoor het netwerk zwaarder wordt belast. De Europese Commissie wil de heffing mogelijk toestaan... maar het Nederlandse kabinet verzet zich samen met andere Europese landen tegen het plan... Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken zullen providers zo'n heffing grotendeels weer doorberekenen aan de consument. De Oekraïense president Zelensky heeft een hoge militaire commandant ontslagen. Hij gaf onder meer leiding aan het leger dat tegen de Russische troepen vecht in de Donbass, in het oosten van Oekraïne. Het ontslag is bekendgemaakt via een presidentieel decreet, maar een reden werd niet genoemd. De commandant was sinds maart vorig jaar in functie kort nadat Rusland Oekraïne binnenviel. De VWO-eindexamens wiskunde en natuurkunde zijn steeds makkelijker geworden, concluderen onderzoekers. Volgens Trouw bevatten de vragen tot de helft minder examenstof dan 30 jaar geleden. Ook zijn er minder denkstappen. De gemiddelde cijfers voor wiskunde en natuurkunde stegen wel... maar dat komt volgens de onderzoekers dus niet omdat de scholieren slimmer zijn geworden.